Een Filipijnse advocaat beschuldigt Duterte van misdaden tegen de menselijkheid. Voor Venezuela onderzoekt het Hof mogelijke misdaden door de partij van president Maduro. Bij demonstraties zouden veiligheidstroepen geregeld excessief geweld hebben gebruikt. PvdA-leider Ascher zegt dat hij er begrip voor heeft dat Marleen Bart aftreedt als Eerste Kamerlid. In een schriftelijke verklaring noemt hij het een moeilijk besluit. Bart was fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer en ze maakte vanochtend haar vertrek bekend. Ze kwam de afgelopen tijd door verschillende kwesties in opspraak. Zo probeerde ze een lagere huur te bedingen voor het huis waar ze met haar man Jan Hoekema woonde, nadat hij was afgetreden als burgemeester van Wassenaar. Ook was ze deze week afwezig bij het belangrijke debat over orgaandonatie. De schipper die eind 2016 tegen een stuw bij graven aanvoer en veel schade veroorzaakte, krijgt als het aan het Openbaar Ministerie ligt een boete van 1400 euro. Dat is een transactievoorstel dat de man is gedaan. Als hij akkoord gaat, is daarmee de zaak afgedaan. Het OM verwijt de schipper dat hij geen contact heeft opgenomen met de sluismeester om zijn komst aan te kondigen. Door de aanvaring raakte de stuw zwaar beschadigd en zakte het waterpeil fors. Het duurde weken voordat het Maas-Waalkanaal weer bevaarbaar was. In Pyeongchang zijn inmiddels 128 mensen besmet geraakt met het norovirus. Dat zijn ten opzichte van gisteren weer 42 nieuwe patiënten. De meeste besmettingen zijn in een jeugdinternaat... waar veel medewerkers aan de Olympische Spelen zijn ondergebracht. Er lijken nog geen sporters ziek te zijn geworden. Het weer wisselend bewolkt en af en toe zon. Vanmiddag breekt de zon vaker door, vooral in het binnenland. Het wordt plus 1 graad langs de oostgrens en zo'n 4 graden aan zee.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 Op eh, deze donderdag, de 8 februari 2018. De eerste twee uur zijn bestemd voor dit programma. En het overkoepelende geheel heet ZFM Muziek Boulevard Live. Dit is Matchbox, vierde jaargang, aflevering 221. En u kunt ons beluisteren op de kabel via 104.5, in de ether op 106.9. Wil je kijken en luisteren via het internet, tik je even in ZFM liggend streepje live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo met de Rolling Stones en daarna Billy Ocean. Veel plezier het komende uur. jaar was 1985 en dit was Billy Ocean van zijn album Suddenly. En het nummer heette natuurlijk Lover Boy. En we begonnen met The Rolling Stones, een plaat die 52 jaar geleden uitkwam. 1966, 19th Nervous Breakdown. Eh, de volgende plaat, dat is een Belgische groep. Die begon onder de naam Ciao Wow. En toen het eh, succes uitbleef, zijn ze gestopt. Maar ze werden later weer bij elkaar gebracht. En toen heten ze One Ton Ton. En hadden ze één grote hit, I Lie. and I cheat. Ton Ton met zangeres Bea van der Maat met eh, I Lie en I Cheat. En zij vallen daarmee in de categorie One Hit Wonders. Dan zijn we toe aan de Nederlandse top 40 van 50 jaar geleden, 8 februari 1968. Vijf nieuwe binnenkomers van 40 naar 14. Vier Engelse producten en één Amerikaans. En daar beginnen we mee. De Lemon Pipers binnen op 40 met Green Tambourine. my green tambourine. Nummer 40, Green Tambourine en 11 Pipers. En ik moet even een kleine correctie aanbrengen over de verdeling Engels-Amerikaans. Ik zei 4-1, het is 3-2. Want ook de volgende komt uit Amerika. En dat is van de groep uh, uh, the, the American Breed. En die hadden een hit met Band Me, Shape Me. En die kwam binnen op 36. The American Breed, nieuw op 36 met Bend Me, Shape Me. De Engelse band Eamon Corner had er ook een grote hit mee. Vandaar. Ehm, een plaatsje hoger op 35 vinden we Don Partridge, Rosie. Rosie, oh Rosie, I'd like to paint your face up in the sky. Sometimes when I'm busy relaxing, I look up and catch your eye. Your eyes when they're widening green, thunder and lightning and sunset strokes the color to your skin. Your eyes are so blue, I just think of a blue sky and bumblebees buzzing on the wind. other way. Rosie, oh Rosie, your love to bring sunshine out. swimming through the air. Rosie, oh Rosie, I'd paint your face for all the world to see. Rosie, oh Rosie, I'd like to paint your face eternally. Hmm, Don Partridge en Rosie was dit. En die gaan we binnen op nummer 35. Eh, Don was oorspronkelijk een basker. Dat is zo'n eh, man die op straat zijn kost verdient met muziek maken. Zo'n grote drum op zijn rug. Een paar van die dingen tegen zijn knieën waarmee hij uh, geluid maakt. En een mondharmonica en een gitaar. En zo kwam hij aan de kost. Hij heeft drie hits gehad in ieder geval. En dit was de eerste, Rosie, uit 1968. Dus nieuw op 35. 22, nieuw binnengekomen, The Move en Fire Brigade. op 22 waren dit The Move en Fire Brigade. En als ik dat hoor, dan moet ik even denken aan een brand die van de week geweest is in uh, Engeland, vlakbij Attleboro. Bij een restaurant waar wij eh, diverse keren heerlijk hebben gegeten. Ligt helemaal in as, jammer. Maar het wordt gelukkig weer opgebouwd. Dat dan weer wel. Eh, we zijn toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. Die komt binnen op 14 en is daarmee natuurlijk de klapper van de week. De klapper van de week.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 to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. go to a movie show and sit there holding hands just as square. Baby, I don't care. I don't know why my heart flips. I only know it does. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. Baby, I don't care. Baby, I don't care. What you, you don't know any dance steps that I do. heart blips. I only know it does. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. You're so square. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Baby, I don't care. Baby. Buddy Holly en Baby I Don't Care van zijn tweede album met de titel Buddy Holly. En dat kwam uit het jaar 1958. En dan zijn we toe aan de tip van Willem. En je, bent nooit oud om te leren, hè? Ik dacht altijd dat Elvis Costello zijn materiaal allemaal zelf schreef. Maar de plaat die we gaan draaien, Good Year for the Roses... die heeft hij niet zelf geschreven. Sterker nog, dat is in 1970 een hit geweest voor George Jones. Het werd geschreven door Jerry Chestnut... En er zijn trouwens ook twee Nederlandse zangers en zangeressen... die eh, dit hebben opgenomen. Tony Willet van Pussycat en Piet Veerman, uiteraard van The Cats. Uit 1981 de versie van Elvis Costello... Good Year for the Roses, begeleid door The Attractions. Hier is Elvis Costello. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you packed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you bought and didn't drink. But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the roses. Many blooms still linger there. But long could stand another mowing. Funny, I don't even care. the door behind you closes The only thing I have to say It's been a good year for the roses After three, four years of marriage the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's a little left to say you haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. From the bedroom, the familiar sound our one baby's crying goes unheard. But what a good year for the roses. Many blooms fell into there. Long could stand another moment. Funny, I don't even care. 1981 van het album Almost Blue was dit Elvis Costello... begeleid door The Attractions met A Good Year for the Roses... de tip van Willem. We gaan luisteren naar de allereerste singlehit van Elton John. Hier is The Border Song. been here too. Border Song, Elton John's zijn allereerste single hit uit 1970. We gaan naar het jaar 1956 en toen had ene Ruth Brown een hit. En als je luistert, goed luistert, dan denk je... hé, hey, die ken ik, maar niet van Ruth Brown. Lucky Lips uit 1956. En in 1963 had Cliff samen met zijn Shadows, Cliff Richard dus, ook een hit met Lucky Lips. Een top 100 hit uit 1969. Eh, Hier zijn de marbles. The walls fell down. When morning time Van het album The Seventh One was dit eh, de Amerikaanse band Toto met Pamela. We hebben het allemaal wel eens over ufo's en zouden ze al eens een keer hier geweest zijn, ja of nee? Nou, in 1958 hadden we in ieder geval een alien. En die had, eh, die had bij voorkeur paarse mensen. En hij wilde ook lid zijn van een rock and roll band. Shep Woolley had daar ook een hit mee met The Purple People Eater. Well, I saw the thing coming out of the sky. It had a one long horn and one big eye. I commenced a shaking and I said, ooh It looks like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed. A one-eyed, one-horned, flying purple people eater sure looks strange to me. One-eyed? Really came down to earth and he lit in a tree. I said, Mr. Purple People Eater, don't eat me. I heard him say in a voice so gruff. "I wouldn't eat you 'cause you're so tough." It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one eyed, one horn flying purple people eater sure looks strange to me. One horn? I said, Mr. Purple People Eater, what's your line? He said, Eating purple people and it sure is fine. But that's not the reason that I came to land. I want to get a job in a rock and roll band. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people eater, pigeon toad, undergrowth, flying purple people eater. we Beware, short, short. Friendly little people eater, what a sight to see. And then he swung from the tree and he lit on the ground and he started to rock, really rocking around. It was a crazy ditty with a swinging tune. Sing a bop, bop, a boop, a lap, a loom, bam, boom. Hey, bless my soul, rock and roll, flying purple people eat a pigeon toad, undergrowth, flying purple people eat. I like short, shorts. flying purple people pioneer. What a sight to see. Really went on his way, and then what do you know? I saw him last night on a TV show. He was blowing it out, really knocking him dead. Playing rock and roll music through the horn in his head. Shabouli. Woolley in The Purple People Eater uit 1958. Begin jaren 70 schreef Niels Sedaka samen met Howard Greenfield... het nummer Love Will Keep Us Together... en zette dat op een LP van hem. In 1973 namen Mac en Katie Kisoen het nummer op... en in 1975 werd het, de titel van het album van Captain Antoniel... Love Will Keep Us Together. applaus voor jezelf. Love Will Keep Us Together, het titelnummer van het album van Captain Nathaniel uit 1975. En dan gaan we nu luisteren naar The Shadows, Theme from a Village Place. waren de Shadows in hun eerste succesformatie... met uh, Hank B. Marvin, Bruce Welch, Jet Harris op de bas... en Tony Meehan op drums. We hebben nog even een klein stukje muziek over voor uh, eh, 25 seconden ongeveer. En dan zijn we na het nieuws en de berichten terug met deel 2.